Goedemiddag, ik ben Stef en dit is nieuws van NWS op 3. Bij Rijkswaterstaat heerst een angstcultuur, dat schrijft Omroep Gelderland. De omroep voerde gesprekken met weginspecteurs. Zij geven aan vaak in onveilige situaties te moeten werken en veel lange dagen te moeten maken. Maar kantoorpersoneel dat hen aanstuurt houdt daar geen rekening mee en zet die inspecteurs nog verder onder druk. Sommigen zitten daardoor ziek thuis en anderen durven geen melding te maken uit angst te worden ontslagen. Rijkswaterstaat zegt zich niet te herkennen in het beeld. In een kanaal in Delft zijn vanochtend twee lichamen uit het water gehaald. Op dezelfde plek belandde gisteravond een auto in het water... waarvan de bestuurder in het ziekenhuis overleed. Een andere inzittende ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones mag terugkeren op X, het oude Twitter. Dat heeft eigenaar Elon Musk besloten nadat hij een peiling hield op het platform. Jones werd in 2018 van Twitter geband omdat hij zich niet aan de regels hield. Zo beweerde Jones in 2012 dat een schietpartij op een school waarbij veel doden vielen nep en een complot was astronauten in het ruimtestation ISS hebben na acht maanden een vermiste tomaat teruggevonden. Een van de astronauten had die tomaat niet goed vastgemaakt aan de muur en daarna was hij spoorloos. De crew gaf als grapje een van de leden de schuld en zei dat hij hem had opgegeten, maar dat blijkt niet zo. Our uh, good friend Frank Rubio, who headed home uh, has been blamed for quite a while for uh, eating the tomato, but we can exonerate him. Uh, we found the tomatoes. Ja, de naam van dat crewlid is dus gezuiverd. Het ruimtestation ISS is zo groot als een voetbalveld, dus raakt er nog wel eens wat kwijt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog met nog kans op zon en een graad of 9. Begin vanavond komt er wel regen aan en morgen wordt het wat droger en is het ook een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.